Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Volgens Hoekstra is hij meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven, al dus de minister van Financiën in het interview. Hoekstra werd genoemd als mogelijke kandidaat om het CDA te leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Andere namen die rondgaan zijn minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. ING en pensioenfonds ABP moeten stoppen met het investeren in Norilsk Nikkel, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de milieuramp in Rusland een paar weken geleden. Dat vindt de Eerlijke Bank en Pensioenwijzer, een samenwerkingsverband van onder meer Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie. Het mijnbouwbedrijf is verantwoordelijk voor de milieuramp onlangs in het Russische Poolgebied. Toen lekte 21.000 ton diesel weg, waardoor een gebied van 350 vierkante kilometer vervuild raakte. Twee weken voordat de nieuwe donorwet van kracht wordt... zijn 7,1 miljoen volwassenen geregistreerd in het donorregister. Het afgelopen half jaar was er een sterke toename. Het CBS vermoedt dat dat komt door de nieuwe donorwet. Volwassenen moeten volgens die wet expliciet laten weten wat ze willen na hun dood. Anders worden hun organen mogelijk voor transplantatiedoeleinden gebruikt. Van de nieuwe registraties geeft het grootste deel geen toestemming. Van alle registraties is 55% wel akkoord. En Britse elektrische auto's krijgen hun eigen nummerborden... waardoor ze herkenbaar zijn en allerlei voordeeltjes ontvangen... zoals goedkope parkeren. De nummerplaten krijgen aan één kant een felgroene streep. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer Britten overstappen naar elektrisch. Ook in Duitsland hebben elektrische auto's een aangepast nummerbord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft wat regen mogelijk. Morgen bewolkt, in het zuiden eerst wat zon, maar later weer felle buien met kans op veel regen. Het wordt... Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. rica que fumemos como fumamos la buena. Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo.